spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Maastricht neemt maatregelen tegen overlast door studenten. Het aantal straten waar geen nieuwe studenten meer mogen komen wonen... wordt uitgebreid van 71 naar 86. Omwonenden klagen over lawaai door studenten... en over grote aantallen geparkeerde fietsen. Voor zover bekend is Maastricht de enige studentenstad die zulke maatregelen neemt. Voor de kust van Libië zijn zeker 25 migranten verdronken. Tientallen mensen zijn gered. Volgens de Libische marine en Duitse hulpverleners probeerden ze met een rubberboot de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Door slecht weer kwam de boot in problemen. Italiaanse media melden dat de vluchtelingen werden ontdekt door een patrouillevliegtuig van de Europese missie tegen mensensmokkel. Uiteindelijk werden 85 mensen levend uit zee gehaald. In Egypte worden tienduizenden agenten ingezet voor de beveiliging van het orthodoxe kerstfeest. Op die manier wil de regering aanslagen door extremistische moslims voorkomen. Vorige week kostte een aanslag op een koptische kerk in de buurt van Cairo het leven aan zeker tien mensen. In Wisp is in het water een dode man gevonden. Mogelijk een blinde man die ruim een maand wordt vermist. Hij verdween na de nacht van 1 op 2 december na een bezoek aan een café. Na de zoekactie met honden, sonar en onderwatercamera's werd het lichaam ontdekt. De politie in Weesp onderzoekt nog of het inderdaad de vermiste man is. De olietanker die vanochtend vastliep op de Rijn bij Pannerden is vlot getrokken. Als blijkt dat er geen schade is mag het schip doorvaren. De tanker is geladen met 1600 ton gasolie. De schipper zou hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een ander schip...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 shadows dance without you for the first time. My heart is. like an angel, oh. You got the mix like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. You got the mix like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. We were two stepping on the dance floor, and now you're still telling me. platinum. That's George Michael working with Michael Jackson. Rihanna, she give me wild thoughts. Maybe take off like planes and in the Airport. Figure he'd make man take it. I never really knew that she could dance like this. The way you move, the way you groove makes me wanna get close to you. Had to WhatsApp my amigos. misschien een beetje een valse start. Maar jongens, jongens, jongens, het is helemaal niet over. Liam Payne, Bedroom Floor hoorde je net. Daar gaan we zo natuurlijk weer eh, mee verder. En ik wou eigenlijk eh, inbreken met eh, ja, het mooiste wat er is. En dat is dan wel ook wel deze. Please fasten your De zaterdagavond zinder. to go on De de Euro Breakdown. Ja, dankjewel jongens, dames en heertjes. We zijn er weer. Er zijn wat technische problemen met de microfoons. Maar ik moet zeggen, ja, het zal een beetje aan de koptelefoons liggen. Want we konden elkaar niet horen. Welkom bij de eerste editie van dit jaar van de Euro Breakdown 2018. We gaan er weer tegenaan. En ja, wat ik net ook geschreeuwd heb, echt waar, naar die, naar die microfoon... dat was denk ik onder andere dit. You suck, you jackass. Inderdaad, you suck, echt waar. En ik ben hier niet alleen natuurlijk vandaag... Wie heb ik nog meer bij mij? Spreek! Ja, dat is natuurlijk je kleine broertje. Ja. Ik heb eh, voor vanavond heb ik weer wat leuke nieuwtjes verzameld. Dus, eh, kijk eens aan, kijk eens aan. Kijken. Kijk eens aan, prima. Ja, er gaat van alles uh, hier op de achtergrond. Je hoort het. Je hoorde net trouwens een, een, nieuw nummer. Die wou eigenlijk nog even aan jullie ja, aankondigen. Dat is Raksu Di Mello featuring Wyclef Jean en Naughty Boy. En Wyclef Jean kennen jullie natuurlijk allemaal wel van het nummer dat hij met Shakira heeft gemaakt. Eh, dat is eh, My Hips Don't Lie. Hips Don't Lie oh, heeft hij ook ingezeten. Oud. Die hebben we net eh, mogen horen. En jongens, ik heb er onwijs veel zin in. We kunnen wel heel veel babbelen. Maar we gaan zo bij jullie terugkomen. We gaan eerst nog even een lekker plaatje even draaien. En dan gaan wij er tegenaan. Weet je wat? We gaan gewoon weer verder. Met Bedroom Floor Liam Payne. about me lately. Telling all your friends how much you hate me. But who you calling up when you get lonely? When you get lonely, yeah. You be saying real, real nice, real nice things when I'm touching you. You be getting real, real, real, real, real jealous when it wasn't you. Oh, and every now and my iPhone, iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. up your dirty laundry. We always on and off until you're on me, until you're on me, yeah. You be saying real, real nice, real nice things when I'm touching you. You be getting real, real, real, real, real just when it wasn't you. Oh, and every now my iPhone, iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. You said it was over. saying something different now. You want to break or just to fix it now? Oh, baby. You said it was over. You said it was over. But you called. Ja, Young Dumb Broke, dat is Kelly. Echt waar. Je kan er veel van zeggen, maar prima, prima, prima te doen. Hey Erik, jij had eh, nog een eh, lekker nieuwtje. Ondanks ja, de technische mankementen, sorry. Er zijn eh, wat problemen met het meeluisteren. Dan heb ik gelukkig mijn problemen op kunnen lossen. Dan heb ik alleen het probleem van mijn co-host van vanavond. <laughs> Zit ik nog een <laughs> beetje mee. Want ik kan hem wel horen, maar hij hoort zichzelf niet terug in ja, de, de koptelefoon. Maar dat gaan we allemaal fixen. Weet je? Party Like It's 1969. Oké, oké. Ik heb een nieuwtje. Dat is het eerste nieuwtje van vanavond. Niet één, niet twee, niet drie keer zou Nick Carter seks hebben gehad met een minderjarige. En van wie was Nick Carter ook alweer? Van de Backstreet Boys. Nee! Ja, de zanger is onder vuur komen te liggen na een politierapport dat Radar Online wist te bemachtigen. Een minderjarige deed in 2003 aangifte van verkrachting door de toen 23-jarige zanger. De aangever is ook nog eens heel specifiek in waar dat gebeurde. De eerste keer was in het water, de tweede keer in de bus en de derde keer op de boot van Nick. Zo staat in het verslag. Ze verklaarde dat ze op dat moment niet aan de pil was en dat er ook geen voorbehoedsmiddelen werden gebruikt. De minderjarige weigerde, ondanks de veelvuldige verzoeken van Carter, orale seks. De derde keer was ze onder invloed, kon ze niet goed praten of lopen. Ook zou ze seks hebben gehad met Aaron, de broer van Nick. De bewuste zaak is nog niet in behandeling, is nooit in behandeling genomen omdat het slachtoffer te lang zou hebben gewacht. Jeetje, Ongelooflijk, hè? Ja, weet je wat het is? Het is eh, wel, kijk, celebrities moeten daar gewoon eh, heel, heel uh, voorzichtig mee zijn. Er zijn zelfs uh, dingen, ja, geruchten. In ieder geval, er zijn zelfs verhalen bekend als bijvoorbeeld meisjes met, met Justin Bieber naar bed wouden. Dan moesten ze contract ondertekenen, telefoon inleveren, daar mochten ze niks over vertellen. Ja. En eh, ja, dat, dat, ik snap het wel, die mensen die moeten zichzelf echt in bescherming nemen. maar het is ook, uh, tegenwoordig komt iedereen in één keer naar voren met een verhaal dat, eh, dat er iets met hem zou zijn, zou, zijn gebeurd. Ja. Zoals dit nu, ja, geloof je het of geloof je het niet? Ja, een rivier aan problemen kunnen wij wel stellen. Hey, dan nu we daar toch op zitten, we gaan luisteren naar een nieuwe track van Ed Sheeran. Samen met Eminem, ja, ook wel het gelijknamige, ja, hè? naampje van het, eh, de rivieren van problemen die binnenstromen. Heet dit eh, nummer River. Ik ben heel erg benieuwd. Er zijn heel wat mensen kritisch op het album van Eminem. Maar ik moet zeggen, de hits die ik tot nu toe heb gehoord... stellen absoluut niet teleur. Dus ik, hoop dat deze jullie ook eh, ja, helemaal vrede stelt. Hierna gaan we rond half acht gaan we de lijst de lijst doornemen.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 All my sins need holy water, feel it washing over me. little one, I don't wanna admit to something. If pain, the truth in my life now falling like the rain. So let the river run. the river run. Always the bridesmaid, never the bride.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 Ja, hij stelt zeker niet teleur. Maar ja, dat zei ik net ook al. Eminem, ja, dat luister ik al vanaf de klein ben. Jongens, we gaan eh, beginnen. Het is eh, bijna half acht, dus het is tijd voor de lijst der lijsten. We gaan de eerste week eh, weer, doornemen van de Euro Breakdown. Want op deze week hebben wij op plek 40 bij Little Pump met Gucci Gang staan. Stond vorige week nog op plek 31 in het oude jaar. Op plek 39 vinden wij Pink met What About Us. Stond vorige week op plek 35. En op plek 40 toch weer twee plaatjes omhoog gekropen. stond hij vorige week Imagine Dragons stonden daar met Thunder. Staan nu weer op 38. Cheatcoats Cheat Codes featuring Paddy Web en eh, CVBZ Feels Great staat op 37. Vorige week op plek 32. Nile Horn, Too Much To Ask stond vorige week op plek 27. Nu op plek 36. Raaksu featuring Wyclef Jean en Naughty Boy eh, met het nummer Di Mello. Waren vorige week nog niet te bekennen in de lijst. Staan nu op plek 35. Op plek 34 vinden wij Liam Payne met Bedroom Floor. Stond vorige week nog op plek 29. Kelly Young, Dumb and Broke op plek 33 deze week. En op plek 28 vorige week vonden wij Sam Smith met Prey. Staat nu op plek 32. Nieuw binnengekomen in de lijst, hebben we net naar geluisterd. Eminem featuring Ed Sheeran met River. Staat nu op plek 31. En op plek 30 hebben we weer een nieuwe. Die stond er vorige week ook nog niet, eh, die stond er wel in. Maar die was nog niet zo hoog eh, binnengekomen. Die stond op plek 36, is vier plaatsen omhoog, eh, sorry, zes plaatsen omhoog gegaan. In de Eurobreak staan, staat nu op plek 30. Gaan we nu luisteren, dan hebben we het dan ook wel over de enige echte eh, Martin Garrix met het nummer So Far. We komen straks weer bij jullie terug met nog meer Euro Breakdown, nog meer Europees nieuws. En natuurlijk hebben wij misschien nog wel wat leuke vraagjes voor jullie openstaan. Erik, ik zie jou zo weer. We gaan ervoor, Martin Garrix met So Far. Flink sun. I don't know how je hoorde de nieuwe van Exmo en Grosso, Dreamer. Dat gaat serieus nooit vervelen. Exmo en Grosso hebben natuurlijk al eerder eh, vorig jaar eh, een hit gehad eh, met Without You. En ik moet zeggen, ik ben blij dat de technische mankementen voor een groot deel zijn opgelost. Maar we zijn er nog niet. Maar dat bewijst, hè, er is altijd te investeren in de studio. Hey, ehm, we gaan eens even het weekend even bespreken. Want we, ja, we lopen natuurlijk een beetje achter op schema. Maar dat gaan we wel goed maken. We hebben natuurlijk eh, weer heel wat te, te doen eh, dit weekend. Ik, eh, waaronder, ik einde vorig jaar een oorontsteking opgelopen. Dus nu aan een lekkere antibiotica kuur. Dus ik ben er zowel lekker het oudejaars uitgegaan als het nieuwjaars ingegaan. En ik zit nu al een week met, een, met een raar oor op de bank, kan ik je vertellen. Dus heel vervelend. Eh, Erik, eh, hoe is het eh, bij jou geweest de eerste week van dit, dit nieuwe jaar? rustig eigenlijk. Ik ben hem ja, bij vrienden geweest, zelf thuis geweest. Ik heb het even rustig gehouden. Ook dit weekend ook even rustig aan doen, niet gaan stappen en zo. Kijk eens aan, kijk eens aan. Het is wel weer even goed. De brave Hendrik, de brave borst. Volgende week weer aan de slag, dus. Ja, lekker man. Dus jij bent nu nog even aan het genieten van, van alles wat, wat nog komen mag. En dan... Van de rust. Dus dan eh, even de rust... Eh, even de rust pakken. Ja. Heerlijk, heerlijk. Eh, dus vanavond, wat, jij gaat vanavond ga je weer uh, terug? Ja, vanavond weer op de trein. En dan zijn we nog twee uur onderweg voordat ik lekker mijn bedje in ga duiken. Ja, kun je wel vertellen dat als jij twee uur onderweg bent, dan ben ik al thuis. Ik eh, moet wel dat hele schamelstuk van twee minuten met de auto rijden. Maar eh, dat, eh, ja, dat is wel te doen hoor. Je hebt ontzettend veel medelijden met me. Lekker, ja, ik heb hier ook heerlijk de verwarming ook aan. Dus ik zal echt aan je denken als ik straks die, die lekkere voorverwarmde hè, auto instap. En jij eh, koud op het perron staat te wachten. Dat, eh, ja, dat gun ik jou wel. Ja, ja, <laughs> Oh, wat een liefde. Ja. Hey jongens, eh, het eerste uur is weliswaar uh, wat, wat hakkelig van start gegaan. Maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken. We hebben alweer genoeg nieuwe hits hebben we alweer voor jullie gedraaid. waaronder natuurlijk X1 en Grosso Dreamer, Ed Sheeran en Eminem met River. En daarvoor, wat hadden we daarvoor ook alweer hadden we eens even kijken. Oh ja, die Mello eh, hadden we natuurlijk. Eh, dat is eh, de X-Factor, officiële X-Factor recording van uh, Raksu, Wyclef Jean, Naughty Boy. Dus ehm, we hebben sowieso weer genoeg plaatjes voor jullie klaarstaan. We gaan onder andere verder met ja, een plaat die we al vaker gedraaid hier hebben. En dan hebben we het over niemand minder dan Alan Walker met All Down. We komen straks weer bij jullie terug om tien voor, 9, tien voor acht. Hou de klok in de gaten. Dan gaan wij de nummer 30 tot en met 20 gaan wij doornemen van de Euro Breakdown. Om te kijken wie waar staat. Wat er is er nieuw binnengekomen. Voor nu heel veel luisterplezier. We zien jullie en horen jullie straks weer terug natuurlijk. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. crossed the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it Ja, je hoorde Camilla Cabello met Never Be The Same. En jullie kennen Camilla Cabello natuurlijk wel van haar track die ze met Young Thug heeft gemaakt. Havana staat ook al wekenlang in de Euro Breakdown. Nu we het toch over de Euro Breakdown hebben, nu wij er toch helemaal toevallig zijn... gaan wij gezellig even de nummer 30 tot en met 20 doornemen. Want ja, wat is er allemaal weer gebeurd van de overgang vanaf 2017 naar 2018. Zoals jullie net konden horen staat eh, eh, Martin Garrix en David Guetta en Jamie Scott met Romy Dia met So Far Away nu op plek 30 deze week. Op plek 29 hebben we Axwell en Ingrosso featuring Travis Guthrie met Dreamer. 10 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week stond toen nog op plek 39. Eminem featuring Beyoncé met het mooie nummer Walk on Water is twee plaatsen gezakt. Stond op 26 eh, vorige week, staat nu op plek 28. En en op plek 27 vinden wij Alan Walker featuring Noah Cyrus with Digital Farm Animals met All Falls Down. Is drie plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week. Stond op eh, plek, plek 30 toen. En natuurlijk dat mooie nieuw verfrissende nummer van Camilla Cabello, Never Be The Same. Staat op plek 26. Op plek 33 was zij vorige week te vinden in het oude jaar. En op plek 25 hebben wij Lordy featuring Kelly, Post Malone en Za met Homemade Dynamite. Op plek 24, Dua Lipa met New Rules stond vorige week nog op plek 16. Dus is wel even wat teruggevallen. Acht plaatsen maar liefst. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook wekenlang bovenaan gestaan in de Euro Breakdown. Maroon 5, Julia Michaels, Help Me Out staat op plek 22 deze week. Stond vorige week op plek 24. En Marshmallow featuring Kelly met Silence staat deze week op plek 21. Stond vorige week op plek 17. Charlie Puth met How Long staat deze week op plek 20. En stond vorige week op plek 25. Nu wij het eh, toch eh, natuurlijk over uh, Camilla Cabello hebben... dan vind ik natuurlijk wel even dat we daar een stukje even over bij moeten pakken. Want we kennen Camilla Cabello. Daarmee schakelen wij over naar een heel speciaal villetje. We maken het heel spannend. Want Camilla Cabello, daar is wat mee aan de hand... Um, Camille Cabello wil zich namelijk niet uitlaten over haar vertrek eh, uit Fifth Harmony. En vertelt daarbij dat ze de droom niet wil vernietigen. Uit de opmerking van Cabello is op te maken dat er nog wel wat meer gebeurt dan gewoon de behoefte van Cabello om haar eigen muzikale richting te volgen. Veel van mijn fans waren of zijn, eh, of zijn fans van de groep. Ik wil hun droom niet vernietigen. Zij geloofden in iets dat prachtig is. Zo vertelt ze in een gesprek met Rolling Stone. Deze maand verschijnt het debuutalbum van Camilla... die inmiddels het succes van Fifth Harmony al lijkt te ontstijgen. In eh, eerste instantie dacht ik dat het album met het eh, verdrietige nummers eh, ja, zou worden. Uh, naarmate de tijd vorderde werd het beter en voelde ik me blijer. Ik voel nu dat er een prima balans is tussen de emotie en de blijdschap. Dus... Ja, al dus Camilla Cabello. ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt een, heel strak nummer wat zij uh, hier sporen eh, gedraaid heeft. Eh, wat ze gemaakt heeft. Dus eh, zeker geen klachten. Ik vond het met de Young Talk vond ik wel goed. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is geweest, Erik. Ik vond het wel een lekker liedje. Ik hoor hem alleen een beetje vaak. Ja. Maar ehm, als je het zo hoort, hè, dat klinkt een beetje als... ja, ik wil je wat zeggen, maar ik wil je dag niet verpesten. Wat denk jij? Ja, nou ja, aan de ene kant geef ik je zeker gelijk. Maar aan de, andere kant zie je het haar wel als, als, artiest. Dat ze dus geen kwaad gaat spreken. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld eh, Take That. Een hele hè, bekende boyband van jaren terug. En daar zat eh, eh, Robbie Williams zat daarin. En ehm, eh, god, hoe heet die andere? Eh, eh, en Gary zat erin ik weet even niet, weet zijn achternaam even niet zo grauw meer. Maar die twee die hadden ruzie, die hebben uiteindelijk hebben ze een nummer gemaakt. Daarmee hebben ze het ook weer goed gemaakt. Maar dat weet je wat het is als jij en ik ruzie hebben? Dat zal de familie weten, dat zullen de vrienden weten. Dat zal over en weer zal wat gebeuren. Of niemand weten van. Maar ja, ben je BN'er of in ieder geval ja, een bekende artiest... Dan, al heb jij de parkeerwachter uitgescholden. Ik kan je vertellen, echt waar, de volgende dag staat het op social media. Dat, zo, werkt het als je bekend bent. En dat is ook wel een beetje de vloek, een beetje het nadeel. En voor de meeste artiesten kan ik me voorstellen dat zij daarbij eh, ja, graag eh, een, een, handje <laughs> zouden willen hebben. Echt eh, geholpen zouden willen worden. Gelukkig doet Maroon 5 dat heel goed samen met Julia Michaels. Die hebben dat mooie nummer gemaakt. Help Me Out, Julia Michaels, Maroon 5. We komen zo weer jullie terug om het eerste uur af te sluiten van de Euro Breakdown. Dankjewel. Ah. Wie gaat hem nou helpen? Wie gaat hem nou helpen? Ah, doen wij wel gewoon. Jongens, we zitten alweer bijna aan het, eh, aan het einde van eh, dit, eh, dit eerste uur. Wat gaan we tweede uur allemaal doen, Erik? Nou, ik heb zelf nog een paar nieuwtjes liggen. We gaan natuurlijk verder met de Euro Breakdown. En het lijkt mij dat jij nog verder gaat met onze lekkere lijst der lijsten. Inderdaad, we gaan eh, verder met eh, de lijst der lijsten in het eh, tweede uur. We gaan kijken wie er vanaf de nummer 20 op nummer 1 staat. Ik kan je wel vertellen, ik heb de lijst al natuurlijk al gezien. Dus ik kan je vertellen dat het echt een, leuke verrassing is. Oh. Een positieve verrassing ook. Ehm, dus ik, ik ben benieuwd wat, wat de meeste mensen daar gaan vinden. Dus ja, wat Erik net ook al zei, we gaan straks het tweede uur in. We nemen wat extra nieuws nemen mee, want we hebben echt wat leuke feitjes weer opgeduikeld. En... Um ja, daarbij hebben we natuurlijk ook in twee uur hebben DJ Falafel weer... die om half negen weer even zijn aankondiging doet. De man komt nu aan tafel. Dus daar gaan we ook weer lekker van genieten. We hebben denk ik eh, nog wel genoeg te doen. Ja, wat alleen een beetje jammer is dat we nu even die derde man er even niet bij hebben. Wat inhoudt dat we even... Ja, je weet het maar... Je moet het maar weten. Niet kunnen, kunnen spelen. dat is dan wel jammer. Maar misschien... Eh, ik, ik weet dat Fred eh, nu nog aan het, aan het eten is. Misschien dat Fred we in twee tweede uur wel even wil aanschuiven. Voor Zouden je moet we hem maar zover kunnen krijgen? Fred, als je dit kan horen, dan zien we je nu heel graag eh, heel enthousiast de gang opbrengen van, rennen van... Ja, ik wil, ik wil, ik wil! <laughs> nee, maar je kreeg net wel al bericht dat je kusjes krijgt van onze mede-co-host. Van uh, jullie mede-co... Ja joh, kijk, daar komt, daar komt gewoon een je lopen. <laughs> ik denk dat we iemand hebben straks voor Je Moet Het Maar Weten. Ja, we hebben straks een quiz, eh, Fred. Ga je daar aan meedoen? Ja, van Je Moet Het Maar Weten. Ja, doe je mee? Sorry? Oké, nou, Fred doet eerst even zijn drankje nuttig. En dan eh, hebben wij straks in de tweede uur hebben wij onze eigenste Fred van Entertainment View hebben wij, eh, bij Je Moet Het Maar Weten. Dat gaan wij rond eh, kwart over negen gaan wij dat spelen. Dus dan zien we jullie dan daar graag terug. En Fred, ik zie jou ook straks graag terug. Doe rustig aan, we zien je zo. Kijk eens aan. Zo strikken wij altijd weer een derde man. En wij hebben de eer dat wij voor het eerst de, deze keer... Fred vet in het programma hebben van je, ja, Entertainment for You. Die gaat meedoen aan eh, Je moet het maar weten. En ik weet dat Fred eh, best wel een muziekdier is. Dus die, die zal vast wel een aantal dingetjes weten. Ik weet niet of ik het eh, beter zal doen dan tegen Quinten eigenlijk. Nou ja, ik, mag het bij Gods gratie voor je hopen. Want je hebt... ik denk juist niet dat ik het beter zal doen. Ik, ik hoop dat je het echt, echt, echt goed hebt de ah, volgende keer. Wie het sowieso altijd goed heeft, dat is natuurlijk eh, Mo en Diplo met Get It Right. We zien jullie straks weer terug in het tweede uur van de Euro Breakdown. Alvast bedankt voor het luisteren. Tot 9 uur. supposed to grow, from the because FM, wenst jullie allemaal fijne dagen.